Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft de lichamen geïdentificeerd... die gisteren door Hamas aan het Rode Kruis zijn overgedragen. Het gaat om een man die twee jaar geleden op 7 oktober omkwam... bij het verdedigen van een kibbutz. Zijn lichaam werd meegenomen naar Gaza. De andere man werd waarschijnlijk levend meegenomen vanuit zijn huis. Waarschijnlijk is hij enkele weken later vermoord. Hij was met zijn 85 jaar de oudste gijzelaar. In totaal zijn nu 15 van de 28 lichamen van gijzelaars overgebracht naar Israël. Bij een explosie van een tankwagen in het noorden van Nigeria zijn zeker 31 mensen omgekomen. 17 anderen raakten gewond. Volgens een politiewoordvoerder viel de vrachtwagen om... waarna mensen massaal op het ongeluk afkwamen om lekkende brandstof op te vangen. Op dat moment volgde de explosie. De autoriteiten onderzoeken nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Het Russische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In de hoofdstad Kiev zijn meerdere explosies gehoord. Over slachtoffers is nog niets bekend. Oekraïne zegt gisteren een chemische fabriek in Rusland te hebben aangevallen... die essentieel zou zijn voor de oorlogsinspanningen van Moskou. Belangenorganisatie COC pleit voor meer veiligheid voor LHBTI'ers in de vluchtelingenopvang. Zo moeten er ruimtes komen waar LHBTI'ers zichzelf kunnen zijn. En ook moeten medewerkers van het COA beter voorgelicht worden, vindt het COC. Uit gesprekken met LHBTI-vluchtelingen blijkt dat het overgrote deel zich niet altijd veilig voelt... en te maken heeft gehad met pesterijen en bedreigingen. In de Champions League heeft PSV met 6-2 gewonnen van Napoli. PSV kwam op achterstand tegen de Italiaans kampioen... maar wist de wedstrijd al voor de rust naar zich toe te trekken. Het weer. Het is bijna overal droog bij zo'n 11 graden. Later vandaag is er een mix van zon en wolkenvelden. Het wordt dan een graad of 15.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 Het Russische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In de hoofdstad Kiev zijn meerdere explosies gehoord. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het COC wil dat er veilige ruimtes komen voor LHBTI'ers in de vluchtelingenopvang. De Belangenvereniging sprak met tientallen LHBTI-asielzoekers en statushouders. Ruim de helft zei slachtoffer te zijn geweest van schelden, pesten en bedreiging. Het weer. Vandaag is er een mix van zon en wolkenvelden. Het wordt een graad of 15. Komende nacht gaat het regenen en hard waaien. Dit is ZFM.